Watermalgemoed met het nws Journaal. Duitse politieke partijen reageren op uitspraken van Alexander Gauland van de AFD. Het kopstuk van de anti-immigratiepartij noemde in een toespraak Hitler en de nazi's slechts een vogelpoepje in de succesvolle Duitse geschiedenis van meer dan duizend jaar. Een bestuurder van het CDU, de partij van bondskanselier Merkel, spreekt de schande van dat Gauland miljoenen oorlogsslachtoffers en de holocaust afdoet als vogelpoepje. Kouwland kwam eerder in opspraak toen hij de prestaties van Duitse militairen in de Tweede Wereldoorlog roemde. Een groep asielzoekers in Amsterdam wijst het plan van de gemeente voor een 24-uurs opvang af. Het gaat om de groep We Are Here. Die bestaat uit honderden, veelal uitgeprocedeerde asielzoekers die verblijven in kraakpanden. Ze zien niets in opvang die gericht is op terugkeer. Ze willen een definitieve oplossing, een normaal leven in Nederland. Tennister Kiki Bertens is erg teleurgesteld over haar verlies... in de derde ronde van het Franse graveltoernooi Roland Garros. Ze verloor in twee lange sets van de Duitse Angelique Kerber. Na afloop zei Bertens dat ze tijdens de wedstrijd... geen moment lekker heeft gespeeld. Het toernooi in Parijs is nog niet voorbij voor Bertens. Ze speelt met de Zweedse Johanna Larsson... ook in de derde ronde van het dubbelspel. Het Duitse voetbalelftal heeft de eerste oefenwedstrijd voor het WK verrassend verloren. De Duitsers gingen in Klagenvoort met 2-1 onderuit tegen Oostenrijk. Duitsland won alle WK-kwalificatiewedstrijden... maar heeft nu al zes oefenwedstrijden op rij niet gewonnen. België en Portugal speelden in hun oefenwedstrijd in Brussel met 0-0 gelijk. En ook Zweden-Denemarken eindigde doelpuntloos. Het weer vannacht zijn er veel wolken en kan het ook mistig worden. Minima liggen rond de 13 graden. In de loop van de dag breekt vanuit het oosten en zuidoosten de zon voorzichtig door. In het binnenland valt lokaal een bui.